Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de gevangenis in Zoetermeer heeft een gedetineerde een andere gevangene doodgestoken. De dader is door de politie aangehouden. Het is een 25-jarige man uit Den Haag. Het incident gebeurde rond kwart voor twee vanmiddag. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie stuurde een arrestatieteam naar de gevangenis... omdat de verdachte zich had opgesloten in een ruimte. Agenten omsingelden de gevangenis in Zoetermeer... wat leidde tot speculaties over een gijzeling. De recherche is een onderzoek begonnen naar de dodelijke steekpartij. Volgens de Telegraaf is de dader een voormalige TBS'er... die woedend werd toen hij hoorde dat hij zou worden overgeplaatst naar Vught. In Jemen hebben Houthi-rebellen zes buitenlandse gijzelaars vrijgelaten. Het gaat om drie Amerikanen, twee Saoediërs en een Brit... die een paar maanden geleden werden ontvoerd. De zes worden van de hoofdstad Sanaa naar buurland Oman gevlogen. Oman had in de zaak bemiddeld. Wie de gijzelaars zijn is niet bekend, maar zeker één van hen is een journalist... en die werkte volgens de Houthis illegaal in Jemen. Max Verstappen is achtste geworden in de Grand Prix van Singapore. De Nederlandse Formule 1-coureur reed een uitstekende race... want hij leek aanvankelijk kansloos doordat zijn wagen bij de start bleef stilstaan. Vanuit de pitstraat begon hij vervolgens met een ronde achterstand... aan een opmerkelijke inhaalrace. De GP van Singapore werd gewonnen door de Duitser Sebastian Vettel. Kampioenschapsleider Lewis Hamilton scoorde geen punten. De Brit viel na 34 ronden met pech uit. Ajax heeft zijn uitwedstrijd tegen Excelsior met 2-0 gewonnen. Daarmee gaan de Amsterdammers ook na zes speelronden nog ongeslagen aan kop in de eredivisie. De doelpunten werden gemaakt door El Ghazi en Milik, allebei in de eerste helft. Eerder vanmiddag speelde Feyenoord in Kerkrade 1-1 gelijk tegen Roda JC. Het weer, vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt. Minima vannacht rond 10 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen is er wat zon, maar vooral in het westen en noorden valt ook een enkele bui. En net als vandaag wordt het dan 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk met 10 auto's op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 4 kilometer file tussen Vianen en Knoop het Oude Drie rijstroken zijn afgesloten. Verkeer richting Utrecht kan omrijden bij Knoopend Everdingen via de A15, de A27 en de A12.